7 uur. Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De kinderopvang moet op de schop. Een belangrijke adviesclub van de overheid, de SER, vindt dat het allemaal makkelijker en betaalbaarder moet worden. Alle kinderen van 0 tot 4 jaar moeten minstens twee keer per week naar de opvang kunnen. En dat moet voor iedereen te betalen zijn, ook voor ouders die niet werken. Volgens de SER is dat goed voor de kinderen. Omdat zij met andere kinderen in aanraking komen en op die manier eh, leren. En daardoor niet met een achterstand op de basisschool beginnen. En ook voor de ouders, want die zijn dan sneller geneigd om te gaan werken. De overheid heeft een flinke impact op de CO2-uitstoot. Bijna een vijfde van de klimaatvoetafdruk van Nederland wordt veroorzaakt door de overheid zeggen onderzoekers van het RIVM. We zagen dat uh, eh, 20% eh, van de, van de klimaatvoetafdruk van Nederland eigenlijk wordt bepaald door de inkoop door de overheid. En dat zit dan in het gebruik van bijvoorbeeld auto's, computers en grondstoffen voor de aanleg van wegen. Joe Biden maakt voor het eerst als Amerikaanse president een tripje door Europa. Hij is afgelopen nacht aangekomen in Engeland en daar blijft hij tot het weekend. Daarna gaat hij nog naar Brussel en Genève. Waarschijnlijk neemt Biden goed nieuws mee, want insiders denken dat hij tijdens een trip bekend maakt dat Amerika 500 miljoen coronavaccins aan arme landen doneert. En langs de A27 bij Lexmond is een molen ingepakt met folie. Het is de molen van Gerla en Thijs. Niet iedereen kan zeggen dat hij op een molen woont. Ze hebben alleen een groot probleem. Miljoenen knaagkevers vreten aan het hout van de molen en daardoor is het een zooitje. Er komt overal stof uit. Er valt stof in het bed, er valt stof op het aanrecht. In de badkamer zie je het liggen. Als je op de bank ligt, dan komen ze ook wel eens kijken. Of nou, in bed ook natuurlijk. Dan had je de badkamer gedaan en dan kwam je een dag later terug en denk je van, ik had die toch gemaakt? En dan lag gewoon weer allemaal zaagsel inderdaad op de, op de wasmachine en zo. De hele molen in Lexmond is nu volgespoten met gifgas om de houtknagertjes te doden. Het folie om de molen moet dat gas bij elkaar houden. De bewoners slapen voorlopig ergens anders. Het weer, alweer veel zon, later wel wat stapelwolkies, maar het blijft droog. 22 graden langs de kust, 25 verderop in het binnenland.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 De kinderopvang moet betaalbaarder en toegankelijker. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. De SER wil onder meer dat alle jonge kinderen tot vier jaar... minstens twee keer per week naar de opvang kunnen, ook als ouders niet werken. In de Indiaanse stad Mumbai is een gebouw van drie verdiepingen ingestort. Minstens elf mensen zijn omgekomen, onder wie acht kinderen. Het gebouw stortte in na zware moessonregens. Voor het eerst in 20 jaar is het aantal kinderen dat kinderarbeid doet gestegen. Het zijn er nu wereldwijd 160 miljoen, 8 miljoen meer dan vier jaar geleden. De meeste kinderen die zwaar werk doen wonen ten zuiden van de Sahara in Afrika. Het weer. Het wordt vandaag een zomerse dag, 22 graden aan de kust en maximaal 28 graden in het binnenland. makeup shower, ordinary day. Well, many final hours, why do I complain?